Michel Koenen met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen... omdat ouders hun kinderen niet laten vaccineren. Steeds meer ouders denken dat vaccineren schadelijk is voor het kind... ook al blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat niet zo is. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt dat er daarom misschien een vaccinatieplicht moet komen. Ook vindt hij dat onderzocht moet worden of niet ingeënte kinderen geweigerd mogen worden op de kinderopvang of naschoolse opvang. D66 voelt ook veel voor dat idee. Een vertrek van de Britten uit de EU zonder een akkoord daarover... is volgens de brexit-minister Raab niet waarschijnlijk. Maar als er geen overeenkomst komt, hebben we ook niks te vrezen, zegt de Britse minister. En Raab gaat ervan uit dat ook dan de EU en de afzonderlijke lidstaten afspraken zullen willen maken om zaken te versoepelen. de Britse regering heeft vandaag documenten online gezet met informatie over de gevolgen als er geen brexit-akkoord komt. De politie heeft extra geld vrijgemaakt om iets te doen aan de capaciteitsproblemen en de hoge werkdruk. Er worden externe mensen ingehuurd voor onder meer het bewaken van arrestanten. Nu wordt dat gedaan door agenten, waardoor die niet op straat kunnen zijn. Met de nieuwe plannen wil de politieleiding tegemoetkomen aan de kritiek op eerdere ceo voorstellen Daarin stond onder meer dat agenten op meer plekken in het land ingezet konden worden. En dat viel verkeerd bij veel politiemedewerkers. En in Siberië is uit de gesmolten permafrost een veulen opgegraven van zo'n 40.000 jaar oud. Wetenschappers noemen het een unieke vondst. De donkerbruine vacht is nog intact, net als de manen, staart en de organen. In het gebied in Rusland worden wel vaker fossielen gevonden... omdat de grond sinds de jaren 60 wegzakt. Eerder werden er al bizons, elanden, mammoeten en rendieren gevonden. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het overal bewolkt. Er kan wat regen vallen. Later op de avond droger, maar s'nachts aan de kust weer nieuwe buien met kans op onweer. En morgen overdag wisselend bewolkt met vooral aan de kust wat buien, soms met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Ook waait er een stevige wind.